Als je lekker stappen gaat of op vakantie bent Dan wil je flink gaan feesten, maakt niet uit in wat voor tent Je wilt plezier gaan maken en de vloeren laten kraken nog even lekker door, we zijn nog lang niet moe. We dansen en we zingen, gaan nog niet naar moeder toe. De kastelein heeft ook plezier en gooit ze nog eens vol. Ja, daar gaat ie voor de lol. En van je 1, 2, hoppakee, daar gaat ie nog een keer. Van voren en